een Klomp met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 83 mensen omgekomen. Zo'n 176 mensen raakten gewond. De meeste doden vielen toen een autobom ontplofte in een druk winkelgebied in een Sjiïtische wijk. Bij een tweede, kleinere bom in het oosten van Bagdad vielen zeker vijf doden. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor beide aanslagen. Drugs en mobieltjes zijn in grote hoeveelheden te krijgen in de Nederlandse gevangenissen. Dat blijkt uit onder de documenten van de dienst justitiële inrichtingen. Vaak nemen bezoekers de spullen mee, dus soms doen ook bewakers dat. Er zijn ook meldingen van drugs en telefoons die over de gevangenismuur worden geslingerd. Bij zware overstromingen in het noorden van Pakistan zijn zeker 36 doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in een moskee. Die werd getroffen door de watermassa en stortte in tijdens het gebed. Ook andere huizen in de buurt zijn verwoest. Reddingswerkers kunnen moeilijk bij het rampgebied komen, omdat veel wegen zijn weggespoeld. Het gebied bij de grens met Afghanistan kampt met zware moessonregens. De Griekse politie heeft vijf mensensmokkelaars opgepakt. Ze stonden op het punt om 87 Syrische vluchtelingen naar de grens met Albanië te brengen. De vijf werden gearresteerd in Thessaloniki toen ze de groep naar een Bulgaarse bus hadden gebracht. De vluchtelingen hadden ieder 5000 dollar voor de reis betaald. De kwartfinale Duitsland-Italië op het EK voetbal was in Duitsland het best bekeken tv-programma van dit jaar tot nu toe. Er keken 28,3 miljoen mensen. In Nederland was het de best bekeken EK-wedstrijd tot nu toe. Er zaten ruim 3,5 miljoen mensen voor de buis. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. En er trekken wat buien over, soms met onweer.